De ondertekenaars zeggen dat het AOW-bedrag in de loop van de tijd op een achterstand van 15 tot 17 procent is gekomen ten opzichte van de welvaartsstijging. De stichting vindt de AOW'ers worden afgescheept met een niet welvaartsvast bedrag en noemt dat onrechtvaardig. Volgens de ondertekenaars is er veel stille armoede onder deze groep. De Kamer moet nog bepalen of er inderdaad een debat over de AOW-bedragen wordt gehouden. Het weer bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land regen.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 Minister Roosentaal ontkent dat er een oproep is gedaan aan de Amerikanen om de Oegandese rebellenleider Joseph Kony te vermoorden. Gisteren kwam via Wikileaks naar buiten dat onder het vorige kabinet een ambtenaar van Buitenlandse Zaken de Verenigde Staten heeft geadviseerd een prijs op het hoofd van de rebellenleider te zetten. Op vragen van de SP zei Roosentaal dat het gaat om een interpretatie van de Amerikanen. In gesprekken met de Amerikanen worden voortdurend bespiegelingen in vertrouwelijkheid gewisseld en rapportages daarover zijn voor hun rekening, zei de minister. De eerste levering van het nieuwe vliegtuig 787 Dreamliner van Boeing is opnieuw uitgesteld. Boeing zou het eerste toestel in februari afleveren, maar dat wordt nu ergens in het derde kwartaal. Oorzaak is een brand tijdens een testvlucht. De software van de Dreamliner moet worden, daarom worden aangepast en getest. Boeing heeft al veel pech gehad met de ontwikkeling van de Dreamliner. De Tweede Kamer wil dat het rookverbod in de horeca strenger wordt gehandhaafd. Volgens afspraken in het regeerakkoord wordt het verbod afgeschaft in cafés zonder personeel die kleiner zijn dan 70 vierkante meter. Daarvoor is steun in de Tweede Kamer. Bij de ingang van het café moet een bord komen waaruit blijkt of er mag worden gerookt. Kamermeerderheid vindt dat de Voedsel- en Warenautoriteit nu weer strenger moet controleren in horecagelegenheden waar niet mag worden gerookt. In de petitie protesteren KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting.